Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Minister van Tweede Kamer morgen begrip heeft voor zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin. De minister had beweerd dat hij in 2006 op een bijeenkomst met Poetin was... en hem daar op een dreigende manier had horen spreken over Groot-Rusland. Vandaag gaf hij onder druk van de Volkskrant toe dat hij niet op de bijeenkomst is geweest. Hij zegt dat hij spijt heeft. Een marechaussee die geheime informatie doorspeelde aan criminelen... is door de militaire rechtbank veroordeeld tot 100 dagen cel... en een taakstraf van 80 uur. De man van 53 werkte als ICT'er bij de marechaussee op Schiphol. Hij zou 32 keer in de computer hebben gezocht. Hij maakte foto's van het scherm om die vervolgens door te spelen naar criminelen. Hij werd een tijdje geobserveerd door de politie voordat hij werd opgepakt. De rechtbank laat in het midden naar wie de informatie werd gelekt... Wel is bekend dat in een auto van een geliquideerde crimineel prints lagen met vertrouwelijke informatie van de marechaussee. Een Nederlandse F-16-piloot is in de Amerikaanse staat Arizona tegen een metalen kabel gevlogen. Het toestel raakte daardoor zwaar beschadigd. Het lukte de piloot wel om het gevechtsvliegtuig veilig op de grond te zetten. De piloot bleef ongedeerd. Hij was in Arizona om te trainen. Waardoor het misging wordt onderzocht door Defensie. Irene Wust heeft goud gewonnen op de 1500 meter schaatsen in Pyeongchang. Ze won de afstand in 1 minuut 54 en 35 honderdste. Het zilver was voor de Japanse Tagagi en brons gaat naar Marit Leenstra. Het is voor Wust de vijfde Olympische gouden medaille. In totaal haalden ze 10 Olympische medailles. Wust noemt het onwerkelijk en zegt dat het een droom is die uitkomt. Na afloop zei ze dat voor haar de cirkel rond is op deze voor haar laatste Olympische Spelen. Het weer. Wolkenvelden trekken over het land afgewisseld met wat zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan nog een winterse bui vallen. Het is vanmiddag rond 5 graden. Vanavond gaat het licht vriezen en lokaal kan het glad worden. Morgen is het zonnig. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Hoek 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging iets meer dan 5 minuten. En verderop richting Den Haag bij Nieuw-Vennep rijdt het langzaam over 7 kilometer. Dat kost je een kleine 10 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht West 4 kilometer. Ook daar is de vertraging bijna 10 minuten.